Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Utrecht komen vandaag zo'n 1500 leden van GroenLinks bijeen. Ze zullen op het congres vooral praten over de politietrainingsmissie in Afghanistan. De Kamerfractie van GroenLinks steunt die missie, maar dat ligt gevoelig bij de leden. Op het congres wordt vandaag een motie ingebracht die de fractie opdraagt om de steun aan de missie in te trekken. De Kamerleden hebben al laten weten daar niet voor te voelen. Premier Rutte wil de missie in Afghanistan uitbreiden, door ook de grenspolitie in het noorden te gaan trainen. Fractieleider Sap heeft al laten weten daartegen te zijn. Vorig jaar hielp GroenLinks de missie in Kunduz aan, aan een kamermeerderheid. De website van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is onbereikbaar, vermoedelijk door een aanval van hackers. De groep Anonymous zegt daarvoor verantwoordelijk te zijn. De CIA meldt in een korte verklaring dat er wordt uitgezocht wat er aan de hand is. Vorige maand waren de websites van de FBI en het Amerikaanse ministerie van Justitie enige tijd onbereikbaar na aanvallen van hackers. Anonymous had al aangekondigd aanvallen uit te voeren op sites van overheidsinstanties, onder meer vanwege omstreden anti-piraterijwetgeving. Oud-Ajax-directeur Sturkenboom heeft fel uitgehaald naar de Telegraaf en Voetbal International. Hij vindt dat die twee media zich veel te nadrukkelijk voor Johan Cruijff hebben uitgesproken, zei hij in het radioprogramma Met het oog op morgen. Sturkenboom sprak van een manier van journalistiek bedrijven die mensen aanzet tot gekke dingen, zoals bedreigingen. Hij werd daar zelf ook het slachtoffer van. Sturkenboom stapte donderdag op als interim-directeur bij Ajax... nadat het gerechtshof in Amsterdam de aanstelling van Louis van Gaal had geblokkeerd. De kans dat Van Gaal alsnog directeur wordt bij Ajax is volgens Sturkenboom nu verkeken.